Uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Italië zijn de namen van lesbische, niet-biologische moeders... van de geboorteactes van hun kinderen gehaald. Dat kan vanwege nieuwe wetgeving van de conservatieve regering. Eerder werd al bekend dat alleen de naam van de biologische ouder... nog op de geboorteakte mag komen te staan. In de noordelijke stad Padua zijn nu met terugwerkende kracht geboorteactes aangepast... Door de wijziging krijgen de niet geregistreerde ouders minder rechten. Zo hebben zij toestemming nodig om alledaagse taken uit te kunnen voeren... zoals het kind uit school ophalen of namens het kind gebruik maken van publieke diensten. Watersportorganisaties zien niets in een verplicht vaarbewijs. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat... wil het aantal ongelukken op het water terugdringen. Daarvoor wordt onderzocht of er een verplicht vaarbewijs... voor pleziervaart ingevoerd kan worden. Nu is een zogeheten klein vaarbewijs pas verplicht bij boten vanaf 15 meter... of bij boten die sneller gaan dan 20 km per uur. Watersportorganisaties vinden dat er beter geïnvesteerd kan worden in meer handhaving op het water... zodat hufterig gedrag aangepakt kan worden. De Wagnergroep vecht momenteel niet in Oekraïne. Dat zegt een veiligheidsadviseur van het Witte Huis. Wagnerbaas Prigozhin zei eerder dat zijn manschappen hun krachten moeten verzamelen voor Afrika. Afgelopen week zijn er tientallen extra Wagner-manschappen aangekomen... in de Centraal-Afrikaanse Republiek... om de beveiliging rond een referendum op zich te nemen. Josephine Chaplin is overleden. Chaplin was actrice en een dochter van de wereldberoemde filmmaker Charlie Chaplin. Ze maakte in 1952 haar debuut in de film Limelight. Die film werd geschreven en geproduceerd door haar vader. Ze speelde daarna ook nog in meerdere films, zoals The Canterbury Tales uit 1972. Josephine Chaplin werd 74 jaar. Het weer. Het is bewolkt. Vanuit het westen trekt er lokaal wat regen over.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 Ooh, I know with all of my ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Oh, yeah. That's it, that's it, that's it. She's a two get it, that's it, that's it, that's it, baby. Hey, mom, what your mama gonna say?